tussen de zittend president Erdogan en zijn uitdager Kılıç Darolu. Volgens de laatste peilingen hebben de oppositiepartijen een lichte voorsprong. Erdogan kan rekenen op bijna 44 van de stemmen. Kılıç Darolu ruim 49. Dat is nog niet genoeg om president te worden. Als het geen van de kandidaten lukt om minimaal de helft van de kiezers achter zich te krijgen... volgt eind deze maand nog een tweede ronde. Een vliegtuig met technische problemen heeft een voorzorgslanding gemaakt op Eindhoven Airport. Er waren 183 mensen aan boord, maar er is niemand gewond geraakt. Vermoedelijk was er brandgevaar. Het vliegtuig was onderweg naar Polen, maar staat nog aan de grond. En nog steeds zijn er niet genoeg opvangplekken voor asielzoekers die in Nederland aankomen. Staatssecretaris Van de Burg verwacht dat mensen vanaf komende maand weer buiten moeten slapen. We hebben op dit moment de boel gewoon niet op orde. Uh, dat is wel duidelijk op het moment dat we inderdaad praten over eh, enerzijds mensen die in het eh, gras zouden kunnen gaan slapen. En anderzijds praten over dat we onvoldoende plekken hebben qua opvang. Maar het ook nog onvoldoende lukt om mensen terug te kunnen sturen naar landen als Italië Griekenland. Of naar andere hmm. landen als van de Middellandse Zee. Hij zei dat in WNL op zondag. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de spreidingswet. Daarmee kunnen gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. Maar de politiek kan het daar maar niet eens over worden. En het is de dag van... Ja, en de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles is begonnen. De stemming in Rotterdam is goed. Als Feyenoord wint, worden de Rotterdammers landskampioen. Stel, we zouden in 020 of in 0, 040 eh, kampioen worden. Zouden er zoveel mensen zijn? Zouden er zoveel mensen zijn? Ik denk het niet. Heel de stad vindt op dit moment feest. Het is de grootste club van over een kleine twee uur weten we of het de Rotterdammers gelukt is. En dan het weer. Direct aan de kust kun je wat wolkenvelden zien. Voor de rest schijnt de zon. Later in de middag meer wolken en in het zuidoosten kans op een bui.